Jong van Kamp met het NOS Journaal. De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider al-Baghdadi. Hij zegt erin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart ernstig gewond was geraakt bij een westers bombardement. De president van Burundi zegt dat hij weer terug is in zijn land. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president zat toen in Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Vanwege de crisis heeft Nederland ontwikkelingshulp aan de politie en het leger in Burundi opgeschort. Nederlandse gemeenten zitten met tienduizenden kunstwerken in de maag... die jaren geleden zijn gemaakt met BKR-subsidie. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Tot 1987 kregen kunstenaars geld voor werk dat ze inleverden bij de gemeente. In depots liggen nu nog zeker 42.000 kunstwerken, onzichtbaar voor het publiek. Verkopen, teruggeven of vernietigen is vanwege het auteursrecht vaak lastig. Twee boertjes van vier en zeven hebben vanmiddag in Oud-Gastel de bus genomen naar de IKEA in Breda. Ze hadden gehoord dat ze als kinderen gratis met de bus konden. Hun ouders wisten van niets. Een zoektocht in het dorp leverde niets op. Intussen zagen agenten in de IKEA, 20 kilometer verderop, twee jongetjes zonder ouders lopen. Het bleken de boertjes uit Oud-Gastel te zijn. De politie heeft hen thuisgebracht.